Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Bij de Gelderse GGZ-instelling ProPersona... hebben internetcriminelen mogelijk toegang gehad tot patiëntengegevens. Een medewerker heeft eind vorig jaar op een phishingmail geklikt... bevestigt de instelling na berichtgeving van RTL Nieuws. Criminelen konden meekijken in mailboxen... waarin persoonlijke gegevens zaten van honderden cliënten, zoals diagnoses. De instelling heeft geen aanwijzingen dat er gegevens zijn misbruikt. De cliënten zijn per brief op de hoogte gebracht en de datalek is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het deels Nederlandse bedrijf Euroturbine moet van de rechter bijna 5 miljoen euro betalen vanwege illegale export naar Iran. De Venloze vestiging betaalt ruim 6 ton, een tak van het bedrijf in Bahrein de rest. De bijna 5 miljoen euro is de winst die het bedrijf maakte... met de verkoop van gasturbine-onderdelen aan Iran. Tussen 2008 en 2010. Met de onderdelen kunnen in theorie massavernietigingswapens worden gemaakt. Euroturbine kreeg vorig jaar al ruim 4 ton boete voor de illegale export. Er dreigt een groot tekort aan mondkapjes, handschoenen en andere beschermingsmiddelen tegen het coronavirus. Daarvoor waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie. Vandaag wordt bekeken of het wel goed gaat met de distributie... en hoe de verdeling onder landen zo eerlijk mogelijk kan. De WHO zegt ook dat de verspreiding van het virus in China lijkt te vertragen... maar dat daar nog niet te veel conclusies aan moeten worden verbonden. Deli Blind kan zondag weer spelen voor Ajax. Trainer Erik ten Hag heeft hem opgenomen in de selectie... voor de uitwedstrijd tegen Utrecht. Blind zakte twee maanden geleden in elkaar in de wedstrijd tegen Valencia. Hij bleek een ontstoken hartspier te hebben. Vorige week deed hij weer mee met de groepstraining. Het weer droog en vrij zonnig, alleen in het noordoosten nog wat bewolking. Het is vandaag 7 tot 10 graden. Morgen bewolkt en in de middag wat regen. Zondag wordt nat en onstuimig, met aan zee kans op een zuidwesterstorm.